Eerder op de avond gingen er trekkers naar de snelweg en werden er strobalen in brand gestoken. Dat gebeurde ook op andere plekken. Hulpverleners die op de A50 een brand probeerden te blussen zijn met vuurwerk bekogeld, zegt de politie. In eerste instantie hoopten boeren met de protestacties dat de Tweede Kamer vandaag toch tegen de nieuwe stikstofplannen zou stemmen. Maar dat is niet gelukt, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Het liep zoals verwacht. De boeren werden teleurgesteld. Het kabinet en de coalitiepartijen hopen nu vooral op wat rust rond dit plan. Komende jaar moeten de provincies de plannen dus gaan uitwerken. Maar dat wordt sowieso enorm ingewikkeld. En elk moment kan er weer verzet ontstaan. En dat kan makkelijk leiden tot vertraging. De Britse Ghislaine Maxwell moet 20 jaar de cel in vanwege haar rol in de misbruikzaak rond miljardair Jeffrey Epstein. Eind vorig jaar werd Maxwell al schuldig bevonden aan het ronselen van jonge meisjes. Die meisjes werden in de jaren 90 misbruikt door Epstein. De miljardair pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel. Nederland en Duitsland gaan allebei nog drie panzerhauwitsers aan Oekraïne leveren. Dat hebben minister Olongren van Defensie en haar Duitse collega gezegd op de NAVO-top in Madrid. De zes speciale tanks komen bovenop de twaalf die Nederland en Duitsland al hebben toegezegd... en waar ze Oekraïners voor getraind hebben. En dit fragment is Formule 2-coureur Jury Vips heel duur komen te staan. Oh, ik hem! Oh my god. Fuck. Oh ja, ja, ja. Jury. Ja, ja. Ja, de coureur riep tijdens een online spelletje het N-woord. Zijn baas Red Bull vond dit echt niet kunnen... en stuurde, de coureur van 21 uit Estland nu de laan uit. Eerder werd hij al geschorst. Vips race in Formule 2, maar zat in het opleidings- en talententraject voor de Formule 1. Het weer, het komt vanavond af naar een graad of 13. Ook is het bijna overal windstil. Morgen zonnig en warm, later wat bewolking.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 move. met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuiven. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuiven. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuiven. Oh, en ik ben huisarts serieus, ik heb nooit twee vingers in mijn neus. Ik pak de zaken grondig aan, omdat die dingen Soms moet ik de teugels vieren, wil ik met mijn vrienden vieren. Even aan iets anders denken, mijn gemoed wat aandacht schenken. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, met twee vingers schuin. Ik ben heus wel serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? Dan blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin met twee vingers schuim. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh.